Baantje werkte zelf vanaf de jaren 50 bijna 40 jaar bij de politie in de hoofdstad, vooral op bureau Warmoestraat in de Rosse buurt. Daar deed hij inspiratie op voor zijn boeken, die hij in zijn vrije tijd schreef. Van de boeken zijn miljoenen exemplaren verkocht. Het personage De Kok met COCK kreeg nog grotere bekendheid door de tv-serie op RTL 4. Daarin speelde Piet Reumer jarenlang de rol van de Amsterdamse politieman. Appie Baantje was 86 jaar. Vanaf woensdag gaan sommige stations op de Flevolijn s'nachts op slot. De Nederlandse spoorwegen doen dat om de overlast op de lijn van Weesp naar Lelystad tegen te gaan. Almere Centrum en Almere Parkwijk zijn de eerste stations die na afloop van de dienstregeling dichtgaan. Over ruim twee weken volgen de andere stations van de Flevolijn. Een half uur voordat de eerste trein vertrekt gaan de elektronische toegangspoortjes weer open. Wie te lang in het station blijft en tegen een dichte deur aanloopt kan met een noodknop contact opnemen met de meldkamer in Utrecht. In Utrecht kan het publiek morgenavond afscheid nemen van oud-Olympisch judokampioen Anton Geesink. Hij is opgebaard in zijn eigen sportschool aan de Anton Geesinkstraat. Daar kan een laatste groet worden gebracht aan de judolegende. Zijn familie heeft gevraagd bloemen neer te leggen bij het standbeeld van Geesink in het centrum van de stad. Anton Geesink zal later deze week in besloten kring worden gecremeerd. Schiphol heeft een goed eerste half jaar achter de rug. Er werden meer passagiers vervoerd en ook het vrachtvervoer trok in de eerste zes maanden van het jaar aan. De sluiting van het luchtruim door de aswolk op IJsland kostte de luchthaven veel, wel 690.000 passagiers en 12 miljoen euro aan omzet. Het weer, eerst nog buien en een stevige noordwestenwind, maar vanmiddag minder buien en ook af en toe zon.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 Baantje werkte zelf vanaf de jaren 50 bijna 40 jaar bij de politie in de hoofdstad, vooral op bureau Warmoestraat in de Rosse buurt. Daar deed hij inspiratie op voor zijn boeken, die hij in zijn vrije tijd schreef. Van de boeken zijn miljoenen exemplaren verkocht. Het personage De Kok met COCK kreeg nog grotere bekendheid door de tv-serie op RTL 4. Daarin speelde Piet Reumer jarenlang de rol van de Amsterdamse politieman. Appie Baantje was 86 jaar. Vanaf woensdag gaan sommige stations op de Flevolijn s'nachts op slot. De Nederlandse spoorwegen doen dat om de overlast op de lijn van Weesp naar Lelystad tegen te gaan. Almere Centrum en Almere Parkwijk zijn de eerste stations die na afloop van de dienstregeling dichtgaan. Over ruim twee weken volgen de andere stations van de Flevolijn. Een half uur voordat de eerste trein vertrekt gaan de elektronische toegangspoortjes weer open. Wie te lang in het station blijft en tegen een dichte deur aanloopt kan met een noodknop contact opnemen met de meldkamer in Utrecht. In Utrecht kan het publiek morgenavond afscheid nemen van oud-Olympisch judokampioen Anton Geesink. Hij is opgebaard in zijn eigen sportschool aan de Anton Geesinkstraat. Daar kan een laatste groet worden gebracht aan de judolegende. Zijn familie heeft gevraagd bloemen neer te leggen bij het standbeeld van Geesink in het centrum van de stad. Anton Geesink zal later deze week in besloten kring worden gecremeerd. Schiphol heeft een goed eerste half jaar achter de rug. Er werden meer passagiers vervoerd en ook het vrachtvervoer trok in de eerste zes maanden van het jaar aan. De sluiting van het luchtruim door de aswolk op IJsland kostte de luchthaven veel, wel 690.000 passagiers en 12 miljoen euro aan omzet. Het weer, eerst nog buien en een stevige noordwestenwind, maar vanmiddag minder buien en ook af en toe zon.